Ik ik Belgische meisjes gaan. Blond of bruin, komt er niet op aan. Steeds eraf mij gegrensde mond. Havers zijn zo ver gezond. Door hun ogen zo blauw raakt men eenzaam hart in het nauw. Kijk zo'n meisje me lachen aan, is met een rug gedaan. Belgische meisjes, die zijn verstandig, daar heb je vandaan. aan. Belgische meisjes, die kunnen zoenen als niemand het kan. Belgische meisjes, die zijn het voorbeeld van liefde en trouw. Dat is de reden waarom ik van ze hou. zijn ze en oorsportief. Zonder grond zeg ik, ze zijn niet. Als een vogel zo vrij en blij, gaan ze zingen langs bos en hei. Ik bewonder hun frisse kleur en geniet van hun goed humeur. Daarom zeg ik hier met spontaan, ik kan ze niet weerstaan. Zou geeft een meisje die zijn verstandig, daar heb je van aan. Nou geeft een meisje die kunnen doen als niemand het kan. Nou geeft een meisje die zijn het toonbeeld van liefde en trouw. Dat is de reden waarom ik van ze hou. waar ik ga, waar ik wezen zal. Het klinkt misschien wel een beetje mal. Hoe het leven zich voor mij vlooit, Naamse meisjes vergeet ik nooit. Want de stalen mijn hart op slag, mijn verering stijgt met de dag. Groot zal altijd mijn vreugde zijn, Denk ik de blijde vrij. Wel, het meisjes, die denkt zonder daar heb je vandaan. Belgisch de meisjes, die zijn wonen als niemand het kan. Belgisch de meisjes, die zijn het toonbeeld van liefde en trouw. Dat is de reden waarom ik van ze hou.